met het NOS-journaal. De EU-leiders hebben vannacht in Brussel afspraken gemaakt, niet opgelost. Maar is het belangrijk dat de landen er samen uit zijn gekomen. Rutte zei dat de EU met landen in Noord-Afrika afspraken wil maken... over het beperken van de stroom vluchtelingen in ruil voor geld. Verder moeten er binnen Europa aanmeldcentra komen... waar migranten snel horen of ze mogen blijven. Als bedrijven zich actief inzetten om meer vrouwen aan te trekken voor topfuncties, lukt dat ook. Bedrijven die zijn aangesloten bij de stichting Talent naar de Top hebben ruim twee keer zoveel vrouwen in de leiding als andere Nederlandse bedrijven. Gemiddeld wordt nu bijna een kwart van de topposities bij de aangesloten bedrijven bezet door een vrouw. Dat is nog steeds minder dan het wettelijke streefcijfer van 30 procent. Ouders van leerlingen van het VMBO Maastricht hebben al in november 2016 geklaagd dat er problemen waren met de schoolexamens. Dat schrijven Trouw en de Volkskrant. Ze merkten dat leerlingen achterliepen op officiële schema's van toetsen en ook lieten de leerlingen andere cijfers zien dan de cijfers in het onderwijscomputersysteem. Vorige week werden de eindexamens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig verklaard. De man die gisteravond vijf mensen doodschoot op een Amerikaanse krantenredactie... had al jaren een hooglopend conflict met de krant. Volgens diverse media begon hij in 2012 een rechtszaak tegen de Capital Gazette wegens laster... maar kreeg hij ongelijk... Gisteravond schoot de man op de redactie in Annapolis vijf mensen dood, twee mensen raakten gewond. De man van eind 30 is gearresteerd. Duizenden toeristen op Bali kunnen een groot deel van de dag niet met het vliegtuig. Het vliegveld op het Indonesische eiland is dicht vanwege de, de eh, aswolk uit de vulkaan Agung. Die reikt tot 2,5 kilometer hoogte en is gevaarlijk voor het vliegverkeer.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 Welkom luisteraars eh, terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Ik, eh, ik heb een beetje honger. Hungry like a wolf. Diane Eastwood. gaan we luisteren naar een uh, jazzy versie van Purple Rain van Prince. En dat wordt eh, gebracht door Urzella. hoe je het ook wendt of keert, Urselle, want jij zong het. Hoe je het ook went of keert, de regen blijft paars. Of je het nou in de versie van Prins beluistert, of in jouw versie. Waarvoor dan natuurlijk. We gaan even de 99 rode luchtballonnen van Nena, u kent haar, de Duitse dame die daar zo'n grote hit mee had. 99 Luftballon. Gaan we draaien van die 48 Cent Collective. En dan klinkt het zo. in the software flash the message something's out there. 90 Luftballon. 99 rode ballonnetjes. Die 48 Sin Collective. ga er zo nog wat van draaien. Want het is best wel een hele goede formatie. Althans, als het aan mij ligt. Uh, eens even kijken hoor, wat had ik ook nog meer voor u? Oh ja, de Stella Starlight Trio. We hebben natuurlijk heel weinig sterretjes aan de hemel nu. Ja, ze staan er wel, maar je ziet ze niet. Omdat het dag is, hè. Dan zie je ze niet. Hey, en eh, eh, dan vraagt Stella Starlight zich af... wil je me nou wel of wil je me nou niet? Don't You Want Me. as a waitress in a cocktail bar when I met you picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now, five years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you. But don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. believe it when I hear that you won't see me. Don't, don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's much too late to find. You think you've changed your mind? You'd better change it back away with. Is true. But even then, I knew I'd find a much better place. Either with or without you, the five years we have had have been such good times. I still love you, but now I think it's time I live my life on my own. I guess it's just what I must do. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me down. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's much too late to find. You think you've changed your mind. Stella Starlight, Don't You Want Me. Uh, heeft wel ontbeten? Nou, dan gaan we dat in Amerika doen samen. En dat doen we nog een keer met die 48 eh, Sint Collective. Ik zei het net al. Ik vind het een lekkere groep. Eh, heerlijk om naar te luisteren. En ook nog een ontbijtje in Amerika. Nou, wat wil je nog meer? We kennen het natuurlijk van Supertramp. Als popsong, maar dit is dus de jazzy versie. at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. Never seem to get a lot. Take a jumbo, cross the water, like to see America. See the girls in California, hoping it's going to come true. There's not a love. Just for breakfast. Mommy dear, mommy dear, they got to have them in Texas. seem to get a lot. Take a jumbo, cross the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's gone. Breakfast in America van Supertramp. Zo ineens een jazzwalsje. Ja, ik zei de 48 Cent Collective. Maar eh, dat ST, afgekort is hier natuurlijk... Uh, heeft, heeft, hier een heel andere betekenis. zou best ook State Collective kunnen zijn. Ik weet het eigenlijk niet. ik, u moet het er even mee doen voor vandaag. Maar de muziek was heerlijk. Breakfast in America. Onderhand bijna een brunch. Want het is alweer bijna half twaalf. Dus voor de mensen die nou moest, pas gaan ontbijten. Ja, dan moet je er gewoon een brunch van maken, toch? Lunch en ontbijt in één keer. Zo gaat dat. We gaan even naar de Wonderwall. Eh, de, de Wondermuur, zeg maar. En dan doen we met de, de Train Quartet. Heeft u zin, luisteraars, in wat onvervalste Dixieland muziek? Met eh, een hoop boter en ook eitjes erbij? Nou, voor die brunch, sluit toch weer mooi aan. De Dutch Swing College Band, Big Brother en Eggman. de Dixieland muziek van de Dutch Swing College Band. Eh, we gaan eventjes... Uh, uh, wie, wie, gaan... Oh ja, Cor, Corcavo. Nee, Cor, ik moet het wel goed uitspreken. Even, even spieken. Corcavado. Corcovado Frequently. Nou, mondvol. Maar we hebben wel verbinding. Want ze bespelen Connect, zo heet het nummer. O oh jee, zijn de aliens geland? het altijd nog naar ZFM Jazz op de zondag. En eh, laat ik het nou eens proberen uit te spreken zonder over mijn eigen eh, woorden te struikelen. Het is de... Nou, dan moet ik... Ja. <laughs> Erg is dit, hè? De Corcovado Frequency. Nou, de Corcovado Frequency. Nummer heette Connect. Wel apart, hè? Mensen die eh, de laatste trein naar Londen willen halen. Ik heb eh, eh, goed nieuws, want hier is hij. The Last Train to London. met als machinist Yves St. Jones, Massey. The music begins and the titles fade in, starring you. hero is struggling to say that his lady is far away in her prison of wishes. We love and we fight, but it's all day for night, just a masquerade. We're real till the red light is off. Then we go take our faces off like two clowns in a sideshow. Love is like two dreamers dreaming the exact same dream. Just another technicolor romance on the screen. Love is like two dreamers dreaming the exact same dream. Just another technicolor romance on the screen. Bijna tien over half twaalf is het alweer, luisteraars. We gaan alweer eh, naar de laatste twintig minuten van het programma ZFM Jazz... met nog wat eh, heerlijke muziek voor u natuurlijk, want het, eh, dat heb ik beloofd. En dat ga ik dan ook doen. Dit was de laatste trein naar Londen, de last train to London. Het werd als machinist gebracht door Yves St. Jones Massey. We gaan eh, genieten van eh, eh, iets heel anders nu. Want we moeten niet elke keer hetzelfde draaien. Het zou niet leuk zijn. Jamie Lancaster. En het nummer is van Spendo Ballet bekend. Het heet True. Lancaster was dat met eh, I Know This Much Is True. We gaan eh, verder met het eh, Oscar, Oscar Peterson trio. En dat doen we dan met het overbekende nummer The Blues voor Smedley. Ja, het eh, trio van Oscar Peterson eh, versterkt eh, met Clark Terry. de mensen die van de week naar televisie hebben gekeken... het programma de, Het Uur van de Wolf... die hebben daar de geschiedenis van de Beatles voorbij zien komen. Nou, die mensen hadden echt een hard day's night af en toe. Die vier jongens. Eh, af en toe eh, begrijp je niet hoe ze het volgehouden hebben. Want ze werden gewoon eh, in hun populairste tijd, zeg maar, werden ze echt helemaal geleefd. Reisden overal toe, grote stadions waar ze moesten optreden. En waar, ja, PA's bestonden er niet, dus het waren nauwelijks te verstaan. Je hoorde alleen maar het geschreeuw en gegil van de meiden. En nou, de jongens die... Ja, ze waren jong en dat heeft hun op de been gehouden. Zo bekijk ik het althans. Hard Day's Night wordt dit keer bezongen door Deborah Dixon. It's been a working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a lord. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day and it's worth it just to hear you say, You're gonna give me everything. That's why I love to come home. Cause when I get you alone, you know I feel good. I should be sleeping like a lord. But when I get home to you, I find Deborah Dixon met haar versie van eh, A Hard Day's Night. Ik weet dat ik een hoop mensen plezier ga doen als ik een, eh, een nummer ga draaien van Nina Simone. Of Nina Simone, zo u wilt. En dat doe ik dan met uh, eh, Mr. Bojangles. En dat is ook nog een live versie. Geniet ervan. with silver hair, a ragged shirt and a ragged pants. The old soft shoe. He jumped so high. He jumped so high. And then he lightly touched down. I met him in a New Orleans cafe. He was down and out. He looked to me to be the very eyes of age as he spoke right out. He talked of life he talked of life. He laughed and slapped his leg a step that's been behind these county bars. He said, You know, I drink a bit. Shook his head, and as he shook his head, he just nodded, please. Ja, luisteraars, met eh, Mister Mr. Bojangles, de live-uitvoering van Nina Simone, neem ik afscheid van u. Ik ga u een hele fijne zondag wensen. De komende paar dagen, eh, misschien wel de hele week, eh, dat hoop ik eigenlijk. prachtig zomerweer. Ga er volop van genieten als u vakantie heeft in Nederland. Nou, dan komt het helemaal goed wat het weer betreft. Eh, dank voor het luisteren. En eh, wat mij betreft, ja, tot de volgende maand. Dan ben ik weer een keer aan de beurt.